Tot nu toe wilde minister Blok die namen niet noemen. Uit de papieren blijkt verder dat de goederen die Nederland stuurde vrijwel allemaal zijn gebruikt voor militaire strijd. De hulp had alleen civiel mogen zijn. De politie moet vaker digitaal onderzoek doen bij verdenking van kindermisbruik. Dat vindt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Nu komt ongeveer een derde van de zedenzaken met een minderjarig slachtoffer niet tot een rechtszaak omdat er te weinig bewijs is. Volgens de rapporteur is er veel meer kans op het vinden van bewijs als de politie ook zoekt op smartphones, computers en internet. De politie is het daarmee eens en zegt dat er al steeds meer digitaal rechercheurs zijn op zedenafdelingen. Dat aantal wordt nog verder uitgebreid. In Californië dreigen overstromingen en modderstromen... na de hevige bosbranden van deze maand. Voor het eerst in maanden regent het weer flink. En de komende dagen kan er tot 15 centimeter regen vallen. Die regen helpt de brandweer met het blussen... maar als er overstromingen komen... dan moet de zoektocht naar vermisten misschien worden gestaakt. Er zijn nog ruim 500 mensen van wie niet bekend is waar ze zijn. Het dodental van de bosbranden in Californië staat op 83. Het Anne Frankhuis in Amsterdam is grondig verbouwd... en vandaag opent koning Willem-Alexander het vernieuwde museum. Door de verbouwing kan het Anne Frankhuis makkelijker... de grote toestroom bezoekers verwerken. En er zijn meer educatieve ruimtes voor bijvoorbeeld scholen. Aan het achterhuis zelf, waar ondergedoken zat, is weinig veranderd. Elk jaar komen er zo'n 1,2 miljoen mensen naar het museum. Het weer in het noorden en van het land bewolkt. In het midden en zuiden geleidelijk meer zon en het wordt 3 tot 7 graden.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.